In de gemeente geldt een algeheel verbod op het gebruik van softdrugs en harddrugs... terwijl de opiumwet alleen de handel en productie van drugs strafbaar stelt. Veel gemeenten zeggen dat ze het strenge verbod niet altijd handhaven... maar dat ze het vooral gebruiken om excessen te voorkomen. Het leger des Heils heeft drie slachtoffers van seksueel misbruik binnen de organisatie een schadevergoeding betaald. Dat blijkt uit onderzoek van Trouw. Er zouden nog meer slachtoffers zijn, maar hoeveel wil het leger des Heils niet zeggen. Het misbruik vond plaats in de jaren 70. Sommige mensen binnen de organisatie wisten ervan, maar deden niets. De slachtoffers kregen in totaal 30.000 euro schadevergoeding. In Den Haag en omstreken ligt het stadsvervoer plat. Werknemers van vervoerbedrijf HTM staken tussen 6 en 10. Er waren nog plannen om wel bussen en trams met werkwillig personeel te laten rijden, maar HTM ziet daarvan af. Het personeel eist meer loonsverhoging en minder werkdruk. HTM verwacht dat de trams en bussen rond half 12 weer volgens de dienstregeling rijden. Ook de Randstadrail rijdt niet binnen Den Haag, treinen rijden wel. De politie is op zoek naar een man die een automobilist zwaar mishandelde na een aanrijding. Gisteravond besteedde opsporing verzocht aandacht aan de zaak. Op 15 april raakten twee auto's elkaar bij Kortenhoef. Ze stopten om de schade te bekijken, maar een van hen ging toen helemaal door het lint. Hij sloeg de andere automobilist met een honkbalknuppel op zijn hoofd. Het slachtoffer liep een zware hersenschudding op, een hoofdwond en zware kneuzingen. Het weer, eerst vrij zonnig, vooral vanmiddag stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 graden in het noordwesten tot 22 in Limburg. Morgen en vrijdag meer zon en een paar graden warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Korte dagelijkse files op de A2 naar Amsterdam voor het knooppunt Holendrecht. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam bij Batuverdorp. En op de A44 Den Haag richting Amsterdam bij Kaagdorp.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 Geef me je hart, wees niet bang. En ik geef je dat van.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 with OG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 定。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 Zandvoort. my time www.zfmzandvoort.nl Look at me. history ride. tell you Even when you're crying, you're beautiful too imperfections. Give your all. it.